van der Linde met het NOS-journaal. Mexico heeft nog eens tientallen drugsverdachten uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gebeurt enkele weken nadat Trump had gesuggereerd militair in te grijpen in Mexico. Volgens president Scheinbaum is er inmiddels een goed gesprek geweest met Trump. De gevangenen die nu zijn uitgeleverd zijn zware criminelen... onder wie ook leden van het Sinaloa-kartel... Het is de derde uitlevering in een jaar tijd. In totaal zitten nu bijna 100 vermoedelijke kartelleden vast in de VS. Bij een nieuw treinongeluk in Spanje is zeker één dode gevallen. In de buurt van Barcelona botste een trein tegen de brokstukken van een ingestorte muur. De machinist kwam om het leven en zeker 37 anderen raakten gewond. Volgens Spaanse media zijn enkele slachtoffers zwaar gewond. Het is het tweede grote treinongeluk in Spanje in korte tijd. Zondag kwamen zeker 42 mensen om het leven bij een ongeluk bij Córdoba. Op die rampplek worden nog steeds lichamen geborgen. De Koerdische militie SDF krijgt vier dagen de tijd om met een plan te komen... om zich aan te sluiten bij het regeringsleger. Dat heeft de Syrische president Shara gezegd. Anders worden ook de laatste grote SDF-bolwerken in het Noordoosten aangevallen, dreigt hij. Het regeringsleger rukt snel op in het overwegend Koerdische deel van het land. De groep Zower, die zich heeft afgesplitst van de PVV... gaat praten met informateur Letchert en de drie formerende partijen. Afgelopen dag verlieten zeven Kamerleden de PVV... omdat ze vinden dat partijleider Wilders zich niet constructief genoeg opstelt... en daardoor te weinig voor zijn kiezers bereikt. Door de afsplitsing zien D66, CDA en VVD nieuwe kansen voor hun minderheidscoalitie. Al zegt D66-leider Jette dat hij nog moet zien wat de inhoudelijke koers wordt van de groep Marcus Sober. Het weer in het noordoosten vannacht een graad vorst. In Zeeland regen en minimaal 5 graden. Morgen in de middag overal droog met af en toe zon.